Sit van der Linde met het NOS Journaal. Nederland is nog steeds een van de belangrijkste knooppunten voor belastingontwijking. Dat concludeert de internationale organisatie Tax Justice Network. Op de ranglijst voor belastingparadijzen staan alleen landen als Bermuda hoger dan Nederland. Volgens de organisatie bieden Nederlandse wetten volop mogelijkheden om belasting te ontwijken en is er een gebrek aan transparantie. Volgens het ministerie van Financiën wordt er een omslag gemaakt, al geeft het ministerie toe dat nieuwe belastingwetten ook niet waterdicht zijn. Twitter heeft een tweet van Thierry Baudet gelabeld als misleidend. Baudet schreef twee dagen geleden dat hij zich absoluut niet laat vaccineren... onder andere omdat de bijwerkingen van het vaccin heftig zouden zijn. Twitter probeert desinformatie tegen te gaan door tweets te labelen. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Nederlandse politicus... als misleidend wordt gekwalificeerd. Eerder gebeurde dat ook bij de Amerikaanse oud-president Trump. Forum voor Democratie noemt de actie van Twitter buitenlandse inmenging in de Nederlandse democratie. Het dodental van explosies in Equatoriaal Guinea is opgelopen tot 98. Er zijn meer dan 600 gewonden. Gisteravond waren er enkele explosies op een militaire basis in de stad Bata. De president zegt dat een onveilige opslag van dynamiet de oorzaak is. Bijna alle huizen en gebouwen in de kustplaats zouden zijn beschadigd. Bewoners zijn opgeroepen om bloed te doneren. De regering van Equatoriaal Guinea heeft internationale steun aangevraagd. De huidige lockdown wordt in ieder geval verlengd tot 30 maart. Het geldt ook voor de avondklok. Wel kondigde demissionair premier Rutte onder meer aan dat vanaf 16 maart in grotere winkels meer mensen op afspraak mogen winkelen. Ook kunnen er vanaf dan zwemlessen en afzwemmen weer doorgaan. Op 23 maart is er weer een persconferentie. Als de coronabesmettingen blijven dalen wil het kabinet dan versoepelingen aankondigen. Het weer nog. Het is bewolkt met van tijd tot tijd regen.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 the wasted love. love, love, love. ever want to play the games that people play I never want to hear the things they gotta say I found everything I need I never wanted any more than I can see I only want you tell me how we treat you isn't bad. I need you back in my life. I never wanted just to be the other guy. The other guy. I never want to live a lie. If it's wrong to tell the truth, what am I supposed to do? us right Lig op mijn kids en vrouw, ben aan het bouwen, B.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 a way to way to kill the mood. you like that baby, Heavy on my empty mind, shit. I gotta keep from losing the of me. Still that I wasted the best me on you, babe. You don't care. I'm be a nuisance, it's just choose not to respond.